Raymond Seré met het NMS-journaal. De verkoop van vakantiehuizen in Nederland is vorig jaar verdubbeld. In 2015 kochten ruim 3100 mensen een vakantiehuis... bijna twee keer zoveel als in 2014. Vooral in de Veluwe, aan de kust van Noord-Holland en Zeeland... schieten de verkopen omhoog. Ook de prijzen stegen met 8%, zegt makelaarsvereniging NVM. Volgens de makelaars zien mensen de huizen als belegging... nu spaargeld en obligaties weinig opleveren. In Nederland zijn vorig jaar 120 mensen door een misdrijf om het leven gekomen. En dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek het laagste aantal sinds de telling in 1996 begon. Ten opzichte van 2014 nam vorig jaar vooral het aantal mannen dat omkwam fors af van 113 naar 77. Het aantal vermoorde vrouwen lag met 43 slachtoffers iets hoger. In geen andere Nederlandse stad kan zo goedkoop een rondje drank worden gekocht als in Breda. Vooral rosé en koffie zijn er goedkoper dan in veel andere steden. Gemiddeld kost een rondje in Breda 20 euro en 43 cent. In Amsterdam, de duurste stad, is dat 3 euro en 18 cent duurder. Landelijk stegen de prijzen op het terras met 2,4 procent. In Breda was de stijging een procent lager. De Telegraaf Mediagroep schrapt 75 banen en er worden locaties gesloten. Het bedrijf noemt dat onvermijdelijk nu de inkomsten uit advertenties in kranten en bladen met bijna 22 zijn gedaald in het afgelopen half jaar. In dezelfde periode vorig jaar daalden de inkomsten al met bijna 16 en ook de oplagecijfers daalden. De Australische regering weigert oud-premier Rudd voor te dragen als opvolger van VN-chef Ban Ki-moon. Premier Turnbull noemt zijn voorganger niet geschikt voor de baan. Rudd gaf twee weken geleden aan dat hij de VN wil leiden. De post van secretaris-generaal komt eind dit jaar vrij. Voor een kandidatuur had Rudd de steun nodig van de Australische overheid. En dan het weer wisselvallig, veel wolken, enkele buien soms wat zon.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 Los www.ziefmzandvoort.nl www.zfmzandvoort.nl telling me you want me and hold me close all through the night. And I know deep inside you need me. No one else can make it right. tu movimiento, tus sentimientos. Si yo te quiero, te la noche, toda la noche.